uur. Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De Haagse oud-wethouder Richard de Mos en zes andere verdachten... zijn in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van omkoping. Volgens het OM zou de Mos geld hebben gekregen van bevriende ondernemers... en zijn ruil daarvoor bijvoorbeeld vergunningen hebben gegeven. Maar het gerechtshof vindt niet dat er sprake is van omkoping... vertelt verslaggever Bo Heimensen. De rechter in Den Haag beslist eigenlijk net als die in Rotterdam... dat er geen sprake is van omkoping. Want de rechter zegt, het past in een democratie als de partij partij waarmee je affiniteit hebt, dat je die mag steunen. Ook een ondernemer mag dat. En er is geen wettig en overtuigend bewijs dat zij deze giften hebben gedaan. Met het oogmerk dit te doen om een voorkeursbehandeling te krijgen. De hoge rechter vindt wel dat de mos schuldig is aan het lekken van geheime informatie. Hij zou onder meer een raadsvoorstel hebben doorgestuurd dat nog niet openbaar mocht worden. In Kroatië is een man opgepakt die zijn kind van negen een explosief liet opruimen dat daarna ontplofte. Het kind werd gedood, drie anderen raakten gewond. De verdachte komt uit Tsjechië. Hij was samen met zijn zoon zonder toestemming op militair terrein. Het is niet bekend welke straf de man kan krijgen. Tientallen medewerkers van het ziekenhuis in Nieuwegein zitten vanaf volgende week zonder leenauto. Eind mei stortte een deel van de parkeergarage in en konden mensen niet meer bij hun auto. Sommige zorgmedewerkers kregen daarom een leenauto, maar die moeten ze inleveren. Het ziekenhuis zegt tegen nu.nl dat het niet langer financieel houdbaar is. En Leipzig kleurt helemaal oranje. Vanavond speelt Oranje daar de tweede EK-wedstrijd tegen Frankrijk. Correspondent Gimbal Duc staat tussen de Oranje-fans. Wat verwachten jullie van vandaag? 1-1. Eh, Mooie uitslag. Iedereen tevreden. en hier eh, kijken? Eh, nee, we gaan naar het stadion, absoluut. Straks ook met de fanwalk mee? Eh, we gaan, ja, het is uitgesteld tot 4 uur in verband met het eh, slechte weer. Maar ja, we gaan om 4 uur naar de fanzone en dan daarna met de hele oranje stoet naar het stadion. En dan hopen op een mooie wedstrijd. Oranje Frankrijk begint om 9 uur. Krijg je nog het weer. Veel wolken en kans op buien. In het zuiden en oosten ook kans op onweer. Langs de kust kan de zon nog even doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is niet zo heel erg druk in de regio. Er staat wel file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en De Eemnes. De vertraging is 10 minuten. De werkzaamheden op de A7 Horenzaanstad bij Purmerend veroorzaken ook weer 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging is er op de N9 Alkmaar Den Helder bij Petten.